En in een koep en een zucht zit ik dan weer in de lucht. Ik heb de zin gods in mijn bloed, zodat ik plaatjes draaien moet. En in een koep en een zucht zit ik dan weer in vaak tot mij. Stop toch met die piraterij. Maar als het dan weer even kan, dan zet ik mijn zender weer aan. En in een poep en een zucht zit ik dan weer in de lucht. Ik heb de zin, goed zin het bloed, zodat ik plaatjes draaien Ik draai muziek voor jong en oud, waar iedereen van houdt. Ik word zo'n bakker in de nacht, ik heb dan weer iets nieuws bedacht. En midden in het nachtelijk uur ga ik naar mijn apparatuur en in een poep en een zucht zit ik dan in de lucht. Ik heb de zin, Gods zin het bloed, zodat ik plaatjes draaien moet. En een boek en een zucht zit ik dan weer in de lucht. Ik draai muziek voor jong en oud, waar iedereen van houdt. En in een boek en een zucht zit ik dan weer in ik heb